nieuws van 3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De verkeersoverlast die mensen ervaren is vorig jaar niet of nauwelijks gestegen, meldt het CBS in zijn jaarlijkse veiligheidsmonitor. Drie op de tien mensen klaagden over verkeersproblemen in hun buurt, zoals te hard rijden, gebrek aan parkeerplaatsen of agressief rijgedrag. Vooral scheurende weggebruikers leiden tot veel ergernis bij mensen. Limburgers en Zuid-Hollanders klagen het meest over het verkeer en stadsbewoners hebben vaker te maken met verkeersoverlast dan dorpsbewoners. Google heeft een app verwijderd die de Taliban hadden ontwikkeld. Gebruikers van het programma kregen onder meer toegang tot officiële verklaringen en videofilmpjes van de extremisten. Jihad Monitor Site maakte vorige week melding van de app in de digitale winkel Google Play. De app was onderdeel van een digitale campagne van de Taliban. Een woordvoerster van Google bevestigde dat de app sinds gisteren niet meer te downloaden is. Willem Holleder geeft toe dat hij met de vorig jaar geliquideerde crimineel Lucas Boom in de drugshandel zat. Dat staat in de officiële verhoren die de afgelopen dag waren uitgelekt. In die stukken staat ook dat Holleder de vijf onderwereldmoorden waar hij van wordt verdacht ontkent. Dat Holleder in de drugshandel zat met Lucas Boom is de enige bekentenis die in de uitgelekte dossierstukken valt te lezen. Cybercrime kost Nederlandse bedrijven en de overheid volgens consultancybureau Deloitte elk jaar 10 miljard euro. De schade bestaat uit bijvoorbeeld diefstal van intellectuele eigendommen of het stilliggen van bedrijven als ze gehackt zijn. Volgens Deloitte kunnen bedrijven meer doen tegen cybercrime. Ze moeten bijvoorbeeld weten wat er mis kan gaan. Ze moeten het kunnen zien als het misgaat en ze moeten weten wat je dan moet doen. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land.